Ewout de Jong met het NOS-journaal. De vrouw die gistermiddag werd doodgeschoten in Gouda... deed vorige maand aangifte tegen haar ex, de vermoedelijke schutter. Dat bevestigt het OM na een bericht van nu.nl. De man uit Eindhoven werd begin juni aangehouden... voor mishandeling van zijn ex-vrouw en voor wapenbezit. Hij zat twee weken vast. De vrouw zou al een tijdje ondergedoken hebben gezeten in een vrouwenopvang... Na de schietpartij ging de man er vandoor en hij werd gisteravond zwaar gewond gevonden in Scheveningen. Inmiddels is hij overleden. De politie gaat uit van zelfdoding. Er zit geen vooruitgang in de gesprekken voor een staakt het vuren tussen Israël en Hamas. zegt een hooggeplaatst Hamas-lid tegen persbureau AFP. Beide partijen kunnen het niet eens worden over de aanwezigheid van het Israëlische leger in de Gazastrook. Israël wil die aanwezigheid versterken, terwijl Hamas juist volledige terugtrekking eist. De Europese Commissie wil dat de nieuwe meerjarenbegroting van 1200 miljard euro naar 2000 miljard gaat. 2 biljoen euro. Dat heeft de Commissie vandaag bekendgemaakt. Om de verhoging te realiseren moet de bijdrage van de EU-lidstaten van 1,1% van het bruto nationaal inkomen vanaf 2028 naar 1,26%. Nederland is tegen de verhoging van de afdracht. Van het budget is 451 miljard euro bestemd voor een speciaal concurrentiefonds. Met dat geld wil de Europese Commissie investeringen in tech, voedselzekerheid en defensie stimuleren. Treinkaartjes van de NS worden volgend jaar 6 tot 9 procent duurder. Dat schrijft demissionair staatssecretaris Aarts aan de Tweede Kamer. Door de inflatie hadden de kaartjes nu al veel duurder moeten zijn... maar het kabinet wist verdere prijsstijgingen uit te stellen... door steeds eenmalig extra geld beschikbaar te stellen. Het weer vanavond droog met flink wat zon, minimaal rond 12 graden. Morgen in het noordoosten wat regen. Op andere plekken een mix van zon en stapelwolken bij 21 tot 26 graden. Ook in het weekend is het weer vrij warm, maar we hadden het waarschijnlijk niet droog. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer nog op de Noord-Hollandse wegen. Op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij Haarlem-Zuid. 5 kilometer, 10 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. Linkerrijstrook is dicht. De A10 Zuid is nog niet filevrij.